met het NOS-journaal. In Londen hebben honderden mensen gedemonstreerd... om Wikileaks-oprichter Julian Assange te steunen. Er liepen een aantal prominente Britten mee... zoals voormalig Pink Floyd-lid Roger Waters... en modeontwerpster Vivian Westwood. Maandag zijn de eerste hoorzittingen in het proces tegen de omstreden klokkenluider. Hij werd vorig jaar door de Britse politie opgepakt... nadat hij zeven jaar in de ambassade van Ecuador had geleefd. Mogelijk wordt Assange uitgeleverd aan Amerika. Het land wil hem vervolgen voor het openbaar maken van staatsgeheimen. Vliegtuigbouwer Boeing heeft in nog eens tientallen vliegtuigen van het type 737 MAX afvalmateriaal gevonden in brandstoftanks, meldt persbureau Reuters. Boeing zei woensdag ook al dat er afval in tanks van recent gebouwde toestellen was achtergebleven. Het zou onder meer gaan om doeken, gereedschap en schaafsel van metaal dat werknemers hebben achtergelaten. Het is de zoveelste tegenslag met de 737 MAX. Alle vliegtuigen staan al bijna een jaar aan de grond... na twee fatale crashes die werden veroorzaakt door fouten in het besturingssysteem. Opnieuw heeft het Syrische leger in de provincie Idlib een Turkse militair gedood, de 16e deze maand. Het zou dit keer gaan om een tankmonteur die omkwam bij een bomaanslag. Idlib is het enige gebied in Syrië dat nog in handen is van rebellen die worden gesteund door Turkije. Minister Grapperhaus noemt het beschamend dat naoorlogse Nederlandse regeringen zwegen over het bombardement van Nijmegen in 1944. Dat zei hij vandaag bij een herdenking. Amerikanen vielen per ongeluk Nijmegen aan in plaats van een Duitse stad. Na de oorlog spraken Nederlandse regeringen daar amper over... waardoor volgens Grapperhaus veel leed is miskend en vergeten. Het weer. Vanavond is het wat droger en waait het wat minder hard. Vannacht koelt het niet verder af dan zo'n 6 graden. Morgen opnieuw grijs en erg nat met lokaal meer dan 25 mm regen. Vooral in de zuidelijke provincies ook nog veel wind. Vanaf de tweede helft van de middag wordt het droger en het is morgen een graad of 10.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 ZFM. till we drop. We rock the dance floor, we get fucked up. And now the people in the club, they do like us. High heels with the car, dancing we see the dawn. Flashing lights deep down low, we are gonna make it blow.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 She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. I go to eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you don't understand, I wanna fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need this in a hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you.